Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Veel chronische Lyme-patiënten ervaren de kwaliteit van hun leven als erbarmelijk. Dat meldt het AD op basis van de eerste Nederlandse Lyme-monitor... een enquête onder 1700 volgers van de Lyme-vereniging. Vrijwel allemaal geven ze aan dat ze het leven zwaar vinden. Ze kampen onder meer met gewrichtspijn en vermoeidheid. Drie op de tien chronische patiënten hebben de afgelopen maand in meer of mindere mate gedacht aan zelfdoding. De Lyme-vereniging hoopt dat de politiek een plan bedenkt om de situatie van de tienduizenden chronische Lyme-patiënten te verbeteren. In Soedan is een dag na het afzetten van president Bashir ook diens opvolger vertrokken. Minister van Defensie Auf is daarmee gezwicht voor de volksprotesten die gisteren gewoon doorgingen. Tienduizenden demonstranten gingen in Khartoum eh, de straat op. Auf wordt opgevolgd door een andere generaal. Dictator Omar al-Bashir werd donderdag na een bewind van 30 jaar afgezet door het leger. De brandweer gaat vanaf vandaag surveillancevluchten boven de Veluwe uitvoeren vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. Dat zegt Brandweer Nederland tegen nu.nl. Door de droogte is de kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand heel groot, zegt de brandweer. Tot Pasen vliegt de brandweer twee keer per dag over het natuurgebied. Afghaanse tolken die in Uruzgan voor Nederlandse militairen werkten... voelen zich in de steek gelaten. In het Nederlands Dagblad vertellen drie van hen dat vier collega's zijn vermoord... dat zij zelf met de dood worden bedreigd. Ze hebben Nederland om hulp gevraagd, maar horen vervolgens niets meer. Kim Jong-un staat open voor een nieuwe top met president Trump. De Noord-Koreaanse leider wil alleen een derde topontmoeting... als de VS met een acceptabel voorstel komt voor het beëindigen van de sancties. De vorige top in Hanoi mislukte, omdat de landen het niet eens werden over die strafmaatregelen. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen vrij zonnig, maar geleidelijk ontstaan er stapelwolken en lokaal kan er een buitje vallen. Het wordt een graad of acht.